Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland viert voor het eerst in twee jaar weer een ouderwetse Koningsnacht. De gemeente Utrecht zegt dat alle evenementen vol zijn... en raadt mensen af om nog naar de binnenstad te komen. In Utrecht is het traditie dat de vrijmarkt al op de middag voor Koningsdag begint. En daardoor was het al vroeg druk in de stad. Ook in andere steden is het ouderwets druk. De afgelopen twee jaar gingen Koningsnachtvieringen niet door vanwege corona. Koning Willem-Alexander en zijn familie bezoeken morgen op Koningsdag Maastricht. Behalve Polen krijgt ook Bulgarije vanaf morgen geen gas meer van de Russische gasproducent Gazprom. In beide gevallen lijkt dat te komen doordat de landen weigeren het Russische gas te betalen in roebels. Ze zeggen dat het stopzetten van de leveranties neerkomt op contractbreuk. Eneco heeft nog geen bericht van Gazprom gekregen. Eneco is het enige Nederlandse energiebedrijf met een lange termijn contract voor Russisch gas. Het bedrijf gaat ervan uit dat het gewoon in euro's kan blijven betalen, zoals in het contract staat. Johnny de Mol stopt voorlopig met zijn talkshow. Zijn ex-vriendin beschuldigde hem eerder al van mishandeling... en nu beschuldigt een andere vrouw hem van seksueel misbruik. De presentator van half acht zei in zijn programma dat hij niet door kan gaan met presenteren. Hij ontkent alle beschuldigingen. In de halve finales van de Champions League heeft Manchester City thuis met 4-3 gewonnen van Real Madrid. Bij de rust was het 2-1 voor de Engelsen. Voor Real Madrid maakte Karim Benzema twee doelpunten. Het was de eerste wedstrijd tussen beide teams. Volgende week is de return in Spanje. In de andere halve finale speelt Liverpool morgen thuis de wedstrijd tegen Villarreal. Het weer, een koude nacht met landinwaarts minima van rond het vriespunt.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 Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar het toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?